Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die is opgepakt voor de dood van Esme kende haar al een jaar. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij in die maanden ook ontucht met haar hebben gepleegd. Esmee van 14 werd op Oudjaarsdag doodgevonden in een park in Leiden. Dezelfde dag werd de man opgepakt. Hij wordt verdacht van moord of doodslag en ontucht en blijft langer vastzitten. Fitgirls en krachtpatsers kunnen zich weer uitleven in de sportschool... want vanaf zaterdag mag je weer binnen sporten. En er komen nog meer versoepelingen aan. Verslaggever Ardi Stemerding. Te beginnen bij het onderwijs. Eh, ook mbo, hbo, universiteiten. Daar mag straks weer fysiek onderwijs worden gegeven. Dan het winkelen. Dat kan straks weer op afspraak. En dat geldt ook voor de contactberoepen. Dus je kan straks ook weer naar de kapper. Morgenavond hoor je alle details. Dan is er weer een corona coronapersco. Acht mannen uit Eindhoven die worden verdacht van het voorbereiden van terroristische aanslagen blijven voorlopig in de cel. De groep werd in september vorig jaar opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie bekeken ze filmpjes van IS en instructievideo's voor het maken van wapens en explosieven er komt weer een stille tocht voor Tim uit Middelburg. De jongen van 15 werd afgelopen weekend neergestoken en overleed gisteren aan zijn verwondingen. Gisteravond was er al een stille tocht, maar veel mensen wisten dat niet en willen hem samen herdenken. Ze verzamelen zondag daarom op het gasveld waar Tim werd neergestoken. Het weer dan nog. De mist is weer hardnekkig vandaag. Het blijft daardoor ook fris. 2 tot 5 graden. Alleen in het noordwesten klaart het wat op. Daar is het ook een paar graden warmer. Morgen net zoiets als vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een korte file op de A8 Amsterdam richting Zaanstad.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 Ruim 1300 meer dan gisteren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heropent het onderzoek naar het mortierongeluk in Mali... waarbij in 2016 twee militairen omkwamen. Een eerder onderzoek van de Koninklijke Marchaussee blijkt te verschillen van hun eigen onderzoek. En de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Esme...